Single parent families become the norm. Young men rush into prison to prove their manhood, lacking father figures as the ones responsible for the acts that back and watch music videos. Where scanty clad women invite them to have affairs, leaving traces of broken homes that don't mend. And this is surely not the same doo wop that Sam Cooke and Aretha Franklin mixed with gospel. Who stole the soul? something. and you're listening to the Talka Cabana radio show on Danceport FM. your shoulders relaxed. You'll be able to maintain the posture despite the relaxation. You won't slouch. And then I want you to begin. And when you begin, you're going to inhale and think the sound so as you inhale. And think the sound hum. wanting to sound humble. Good Disco and you're listening to Dance Ford FM.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 De Amerikaanse gezant Wisner zei vanavond dat de Egyptische president Mubarak voorlopig aan de macht moet blijven... om leiding te geven aan de machtswisseling. Enkele uren later verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Wisner niet het Amerikaanse standpunt verkondigde. Wisner sprak op persoonlijke titel zijn woordvoerder van het Witte Huis. President Obama zei gisteren dat de hervormingen in Egypte nu moeten beginnen. Vandaag is wel duidelijk geworden dat de top van de regeringspartij van Mubarak is vervangen. Zijn zoon Gamal, die lange tijd als zijn opvolger werd genoemd, verdwijnt ook uit de partij. Mubarak zelf blijft partijleider en president. In Tunesië zijn vier mensen omgekomen toen politieagenten het vuur openden op een groep demonstranten. Zeker 17 mensen raakten gewond. Betogers belaagden een politiebureau in de stad El Kef. Kort daarvoor zou een lokale politiechef een vrouw in haar gezicht hebben geslagen. De honderden betogers bekogelden het politiebureau met stenen en molotovcocktails. Volgens een politiewoordvoerder schoten de agenten om te voorkomen dat de demonstranten het bureau zouden binnendringen. Sinds de vlucht van president Ben Ali vorige maand is het nog geregeld onrustig in Tunesië. Grootschalige demonstraties zijn tot nu toe uitgebleven. De tijdelijke regering heeft beloofd binnen een half jaar verkiezingen uit te schrijven. De 40ste editie van het Rotterdams Filmfestival heeft 340.000 bezoekers getrokken. Ze kwamen de afgelopen 10 dagen niet alleen af op de films, maar ook op andere evenementen zoals tentoonstellingen en optredens. Er zijn 12.000 meer filmkaartjes verkocht dan vorig jaar. Publieksfavoriet in Rotterdam was de Canadese film Ansandi van regisseur Denis Villeneuve. De film gaat over een vrouw die naar het Midden-Oosten afreist om meer te weten te komen over het verleden van haar overleden moeder. Het weer. Vannacht vooral in de kustprovincies nog zware windstoten. In het noorden kan er wat regen vallen.